Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf weg uit het centrum van Amsterdam en Rotterdam. Het is daar veel te druk met koopjesjagers... die vanwege Black Friday een telefoon, spijkerbroek of dikke winterjas... voor een klein prijsje willen scoren, zeggen die twee gemeenten. Deze verslaggever van de lokale omroep Open Rotterdam loopt rond in zijn stad en kijkt zijn ogen uit. Ja, ondanks corona en ondanks ja, alles staan mensen dus gewoon toch in de rij hier. Eigenlijk overal. Ik zelf had het totaal niet verwacht dat er überhaupt mensen in de stad zouden zijn. En de gemeente Rotterdam roept mensen op om vooral online op zoek te gaan naar koopjes. En dat hebben deze vriendinnen ook gedaan. Nou ja, kijk, als we kijken naar eh, de cijfers en alles. Ik bedoel, de bedoeling is juist nu om het te laten dalen in verband met de feestdagen natuurlijk. En als dit soort dingen gebeuren, dan gaat dat niet, eh, nee. dan gaat dat niet gebeuren. Ook in Amsterdam is het dus op veel plekken druk. Eerder vandaag deed Maastricht al de oproep om weg te blijven vanwege de Black Friday drukte. Het gedoe bij Forum voor Democratie is alleen maar bedoeld om mij weg te krijgen, zegt Thierry Baudet. Het gaat volgens hem al lang niet meer over de racistische appjes binnen de jongere tak van de partij. Maar dat is ook helemaal niet de reden, beste mensen van de pers. Doorzien jullie niet dat dit een koep is? Ze hebben een aanleiding genomen en hebben gedacht, hier gaan we opspringen. Volgens de partijtop is Thierry Baudet sinds vandaag officieel geen lid meer van het bestuur. Hij zegt zelf dat dat niet mag volgens de regels. Geen beste RIVM-cijfers vandaag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is weer toegenomen. 5790 in totaal. Zijn er bijna 1300 meer dan gisteren. De cijfers zijn al bijna een week op ongeveer hetzelfde niveau. Zei premier Mark Rutte ook in zijn wekelijkse persmoment. En dat is weinig positief als je kijkt naar de kerst. Nou, nogmaals, op dit moment moet ik ook eerlijk over zijn, is dat beeld vergelijkbaar met vorige week. Vrijdag eh, nog steeds zorgwekkend. En dus niet zo positief als het er naar uit leek te zien tijdens de laatste persconferentie. Over anderhalve week op 8 december dan hakt het kabinet een knoop door over de kerst. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en koelt het af eh, tot ongeveer het vriespunt. Morgen begint het eerst grijs en mistig, maar later wat zonniger. En gaat of 7. En zondag nog meer zon, wel een stukje kouder. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Hemhavens, 5 kilometer. De vertraging is nog 5 minuten.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 Wie er verantwoordelijk is voor die aanslag is onduidelijk. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen dag weer flink gestegen met bijna 1300. Premier Rutte denkt op dit moment dat de maatregelen met kerst niet kunnen worden versoepeld. En in Denemarken roept het parlement op om alle geruimde nertsen weer op te graven en te verbranden. De twee massagraven waarin de dieren liggen zijn mogelijk een gevaar voor het milieu en de volksgezondheid. Het weer vannacht in het noordoosten kans op mist en een graad of twee.